Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Verzekeraar Zilveren Kruis heeft bij een enquête onder ziekenhuispatiënten privégegevens van verzekerden gelekt. Deelnemers aan het onderzoek kregen de gegevens van een andere patiënt gemaild, zoals de naam, de afdeling waar ze opgenomen waren geweest en de duur van het ziekenhuisverblijf. Zilveren Kruis erkent in een excuusbrief dat de fout vragen oproept en heeft een speciaal telefoonnummer geopend. Een rebellenleider in Oost-Oekraïne zegt dat de strijders in juli luchtdoelraketten hadden, maar dat die niet zijn gebruikt om de mh 16 neer te halen, omdat ze nog niet in het gebied waren. In een gesprek met de Volkskrant zegt Alexander Gorakovsky dat een boek luchtafweersysteem vanuit Luhansk nog onderweg was naar de rebellen. Maar ze besloten die terug te sturen om niet de schuld te krijgen van het neerschieten van het Maleisische toestel. Een week na de ramp leek Gorakowski tegenover persbureau Reuters nog te suggereren dat het boeksysteem al wel in het gebied was, maar hij zegt nu dat hij toen verkeerd geciteerd werd. Hyundai en Kia hebben in de VS een miljoenenschikking getroffen... omdat de informatie over het brandstofverbruik van de auto's niet klopte. De Zuid-Koreaanse fabrikanten hadden twee jaar geleden al toegegeven... dat de cijfers geflatteerd waren. Daarom moeten ze nu 100 miljoen dollar betalen... en ze moeten emissierechten inleveren ter waarde van zo'n 200 miljoen dollar. In de VS rijden 1,2 miljoen Hyundai's en Kia's rond... die veel meer broeikasgas uitstoten dan was opgegeven. Schrijfster Mensje van Keulen kreeg de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre van romans, verhalen en gedichten. Volgens de jury geeft van Keulen in haar werk steeds blijk van buitengewoon technisch meesterschap. Al haar werk is met verfijndheid en precisie gecomponeerd. En de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van 10.000 euro van de gemeente Den Haag. Het weer bewolkt, periode met regen. Bij een afnemende wind is het vannacht 9 graden.